En een voorspoedige start. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Het leven is vorig jaar weer wat duurder geworden. De inflatie kwam uit op 1,4 procent. Dat is de hoogste inflatie sinds 2013. Al is het nog altijd minder dan waar de Europese Centrale Bank op mikt. De prijzen van voedingsmiddelen stegen met 2,7 procent. Vooral zuivel werd duurder. Maar ook de prijzen van benzine en elektriciteit gingen omhoog. Mobiel bellen daarentegen werd goedkoper. Voor spaarders is de hogere inflatie slecht nieuws. Ze krijgen amper rente op hun spaargeld en per saldo wordt dat steeds minder waard. Bij een politieinval vanochtend in een woning in Breda zijn twee mensen gewond geraakt. Ze sprongen tijdens hun vlucht van het balkon. De politie was het huis binnengevallen omdat er mogelijk wapens lagen. Toen de agenten binnenkwamen probeerden de twee mensen via de achterkant weg te komen. Eén van hen lijkt er slecht aan toe. Noord-Korea wil een zware delegatie naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea sturen. Dat heeft Noord-Korea gezegd tijdens het eerste overleg tussen de twee landen in twee jaar. Zuid-Korea wil als tegenprestatie overleg op hoog militair niveau en een reunie voor familieleden uit Noord- en Zuid-Korea. Ook willen de Zuid-Koreanen dat de sporters tijdens de openingsceremonie in Pyeongchang gezamenlijk binnenlopen. Jongeren uit Wijk bij Duurstede mogen ruim 8000 euro uitgeven aan voorzieningen of activiteiten. Dat is een beloning voor een rustige nieuwjaarsnacht. Omdat vorig jaar de schade door vandalisme groot was in Wijk bij Duurstede... kwam de wethouder met een aanbod. Als er dit jaar voor minder dan 10.000 euro schade werd aangericht... mochten jongeren het verschil uitgeven. Ze mogen nu via sociale media aangeven waar de ruim 8000 euro aan besteed moet worden. Het weer... Eerst hier en daar zon, maar de bewolking neemt toe... en tegen de avond kan er in de oostelijke helft wat regen vallen. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen bewolkt met af en toe regen en dan een graad of 8. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een grotendeels normale ochtendspits in de Randstad. Een paar dingen springen eruit. Op de A6 Lelystad-Muiden tussen Almere Buiten en Almere Stedenwijk. 8 kilometer na een ongeluk, maar de weg is wel vrij. Op de A27 Breda-Utrecht heb je veel vertraging tussen Hank en de brug bij Gorkum. Na een ongeluk met een vrachtwagen bij Noorderloos. Eh, daar ben je alles bij elkaar. Nou, toch wel een half uur tot drie kwartier mee kwijt.